Dielke Teerstra met het NOS-journaal. Koningin Maxima is ongeveer een uur geleden aangekomen in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Ze wordt daar behandeld voor een nierbekkenontsteking. De koningin vertrok vanwege haar ziekte eerder uit China, waar ze samen met de koning op staatsbezoek was. Ze had in China wel medicijnen gekregen, maar ze bleef ziek. Willem-Alexander maakt het staatsbezoek wel af. Kinderen in de jeugdzorg krijgen vaak geen passende zorg of die zorg komt niet op tijd. Doordat gemeenten en jeugdzorgorganisaties te veel bezig zijn met hun eigen belang. Dat zegt de kinderombudsman. Volgens hem kijken alle partijen vooral naar de kosten, waardoor kinderen steeds worden doorgeschoven en hun ouders dus van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ook zouden ambtenaren vaak op de stoel van de zorgprofessional gaan zitten. In de peilingwijzer van deze maand is de PVV opnieuw de grootste en wint nog eens zes zetels, waarmee de partij uitkomt op 33 tot 37 zetels. Vorige maand won de PVV al zeven zetels. Vooral kiezers van de SP en de VVD stappen over naar de PVV. De kans is groot dat basisscholen en kinderopvang straks gemakkelijker kunnen samenwerken. De PvdA wil dat er kindcentra komen waar ouders hun kinderen kunnen brengen voor zowel school als opvang. Nu zijn er allerlei regels die samenwerking belemmeren. De VVD steunt het plan waarschijnlijk. In de Turkmeense hoofdstad Ashgabat zijn meer dan 10.000 huizen met de grond gelijk gemaakt vanwege een groot sportevenement. Dat concludeert Amnesty International na analyse van satellietbeelden. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn er tot nu toe zo'n 50.000 mensen zonder compensatie uit hun huis gezet om de stad te verfraaien voor de Asian Indoor Martial Arts Games.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 Dat is ook het geval op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Papendrecht en Ridderkerk. A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 5. De A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland Tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor De Brechtseplein 5 kilometer na een ongeluk.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 Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge en ik weet niet wat ik zeg moet. Ik zeg bonjour mon amour. tu es très belle. N, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français. N, Mm.